12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het en de kofferbakmoord in 2008. Isam T. zit 15 jaar cel uit vanwege de moord op een man uit Heerlen. Die pleegde hij samen met zijn zwager. Het lijk werd in zijn kofferbak gevonden. Vrijdag werd in de cel van Isam T. het wapen gevonden. Hoe die het binnen heeft weten te krijgen is onduidelijk. Het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, het Dadaab-kamp in Kenia, hoeft niet dicht. Dat heeft een Keniaanse rechtbank bepaald. In het kamp langs de grens met Somalië zitten 200.000 mensen, vooral Somaliërs. De Keniaanse regering besloot vorig jaar dat alle vluchtelingen uit Dabadaab terug moeten naar Somalië omdat er terroristen in het kamp zouden zitten. Volgens de rechtbank is dat in strijd met de grondwet en met internationale verdragen. De Duitse politie heeft in Göttingen in Midden-Duitsland twee verdachten aangehouden in verband met een op handen zijnde aanslag. De arrestanten zijn een Algerijn van 27 en een Nigeriaan van 23. De twee wonen in Göttingen en bewogen zich in radicaal-islamitische kringen. De politiechef van de stad zei dat de aanwijzingen voor een aanslag zich de laatste dagen opstapelden, waarop werd besloten om in te grijpen. Over het doelwit liet de politie zich niet uit. De haven van Rotterdam heeft het recordjaar 2015 niet kunnen evenaren. De haven heeft last van de teruglopende wereldhandel. De overslag van goederen is vorig jaar met ruim een procent gedaald naar ruim 460 miljoen ton. De containeroverslag nam toe, maar de overslag van schroot, ertsen en kolen namen af. De sluiting van kolencentrales en meer zonne- en windenergie is de oorzaak van de afnemende kolenaanvoer. Het weer, het is overwegend droog. Door de matige oostenwind voelt het koud aan bij maxima rond het vriespunt.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 Eh, goedemiddag, iedereen. Zo. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, Dolly. <laughs> en eh, fijn, luisteraars, dat u weer heeft afgestemd op Zandvoort Lunch... op deze, ja, toch iets wat sombere donderdag, maar... Het is koud! Het is, gewoon koud, maar wij gaan vandaag via de radio proberen een beetje warmte te brengen bij u thuis. Oh? Of in de auto, kan natuurlijk ook. Hè? die mensen een radio of op het werk. Moeten die mensen wel een radio met centrale verwarming hebben. <laughs> ja, maar je kan warmte op verschillende manieren verspreiden, Ruud. Oh ja? Ja. Oh, vertel eens. Ja, gewoon een beetje energetisch. Hè? Eh, energetisch, wat een eh, moeilijk woord. mooie eh, muziek waar je warm van wordt. Oh ja. Ja. Ja, ja. Goed, nou, goed. Eh, eh, en wij hebben natuurlijk stemmen waar je warm van wordt, hè? Oh ja. Ja. <laughs> nou, eh, dus, ja, oké. Nou, we zijn er weer. En we gaan weer even leuk radio maken tot twee uur dan toe. En het is weer een beetje het begin van de de donderdag. Hè? Want er gebeurt weer van alles bij CMM. Ja, ja, tot tien uur vanavond. Ja, ja constante live radio. Ja, vind je dat nog? Ja. Goed, eh, even kijken. We beginnen natuurlijk straks met 3 eh, 1. En eh, om half, om kwart over. En we hebben natuurlijk het regio nieuws. En we hebben natuurlijk een beetje van de Sidekick. En we hebben ook nog misschien wel een vrijwilligersfactuur. Die hebben we zeker. Die hebben we zeker. Oké. Ja, nou. voor de jeugd dit keer. Voor de jeugd? Yes. Nou, dan moet de jeugd maar goed opletten. Ja. Oké, nou, gezellig. En weet je met wie we gaan beginnen vandaag? Ik heb geen idee. Met Lyle Lovett. Ik hoopte het al zo, hè. ik weet... hoopte het. Ik, kijk, ik zal nooit wat met die man beginnen, maar... Waarom niet? Die, eh, nou, heb je wel eens een foto van hem gezien? Ja, toevallig net. Nou, nou dan begrijp je, hoef je het ah, er niet mee te valt best mee. Oh, valt best mee. Oh, hij, is net maar... zo, net knap als ik. <laughs> en, en eh, net als jij, net als jij, gewoon een geweldige stem beauty is in the eye of the beholder. Hmm. Zeggen ze toch altijd in het Frans? Wat zeggen ze? Beauty is in the eye of the beholder. In the eye of the beholder. Ja, dat is misschien ook eigenlijk wel zo. Dat is Frans. dat, is Frans. Dat is Frans. Frans, Frans, spreekwoord. Jij spreekt ook alle talen. Ik wel. Hij wel. Behalve betalen. Betalen, nee. Dat, dat eh, staat nog niet in het woordenboek. Heeft hij nog geen woordenboekje van? Nee. nee. She's no lady. Maar geldt niet voor jou. Ah, charmeur. <laughs> nou, I love it. Kom op, zing She hates my mama. She hates my daddy too. She loves to tell me. She hates the things I do. She loves to lie beside me almost every night. Well, she's no lady, she's my wife preacher asked her, and she said, I do. The preacher asked me, and she said, Yes, he does too. The preacher said, I pronounce you 99 to life. Son, she's no lady, she's your wife. And I can't remember how I met her. Seems like she's always just been a I ever thought that I just couldn't live without a woman's charm. And even though she loves the smell of French perfume, and even though she walks around in high heel shoes, well, all I know is I'm the one who pays her price. Man, she's no lady, she's my wife. getrouwd met eh, Julia Roberts. Dat weet ik ook nog. Twee jaar heeft dat geduurd. 1993 tot 1995. Ja, ik ken mijn klassieke. Ja. Lyle Love It. En She Is No Lady. En dit is Toto. En dat heet Pamela. dat was van Toto natuurlijk. Van het album Toto nummer 7. Het prachtige liedje Pamela. Ja. Lekker hè, zo. Woehoe. Zulke lekkere muziek vind ik dat, Toto. Hier, Swingt als een trein. Helaas eh, had een aantal leden ervan ook alweer... Eh, naar het, eh, de, die, eh, de, de band, velden? Nou, de band oh. in heaven, zou ik maar zeggen. Ja, echt? Of de band in hell. Ja, de drummer is bijvoorbeeld van die oh. Eh, Jeff Porcaro. Die is er niet meer. En, uh, ja, en nog eentje geloof ik. Maar goed, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. toe. We gaan 3 in 1 doen. Hoe vind je dat? Waar heb je voor gekozen? Dat zijn je zo horen. Oh, we gaan in 1. 1, 1. is vandaag voor J.J.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 After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a holy bell. After midnight, we gonna let it all hang. suspicion. Give an exhibition. Find out what it is on layback After midnight, we're gonna let it all hang out. day. Oh, yeah, yeah, sleeping. een van die artiesten die ons de afgelopen jaren plotseling ontviel. J.J. Cale. Een inspirator vooral deze man. Voor, eh, voor veel andere eh, artiesten. Vooral voor Clapton bijvoorbeeld. Eric Clapton heeft veel van zijn werk eh, op een eigen wijze opgenomen. En in 2015 of zo bracht hij nog een prachtige cd uit met allemaal werk van J.J. Cale gespeeld door hemzelf. Met een aantal vrienden daarbij. Clapton dan, hè? Ja. Eh, eh, <clears throat> goed, u hoorde achter en volgens After Midnight. En daarna de Breeze en als laatste Magnolia. En voor de mensen die geen tv in hand hebben en ook geen radio bij de hand... Nou, ga ik het u maar vast vertellen, dan zijn we lekker de NOS voor. <laughs> Haha. Uh, Wust. Irene Wust is wereldkampioen geworden op de 3000 meter. En uh, Sven Kramer zojuist op de 5000 meter. Dus het gaat weer goed daar in Korea ga me niet uit, eh, wij gaan, wagen aan de uitspraak van die plaat. pjang, pjong, ping. Ping, pjang, pjong. Of zo. Weet ik veel. Maar in ieder geval, eh, ze zijn allebei weer wereldkampioen. Nou, leuk toch? Dan weet u dat ook weer. Ik heb nog één plaatje. En dat zeg ik speciaal tegen Dolly. Je ziet er fantastisch uit, vrouw. Wat, eh, is een brug zeker toch, hè? Lady Antebellum is het. En het liedje dat heet You Look Good. even roepen, ze nog op het toilet, maar nee. Nee joh. Hm. Net zeg je nog wat, je ziet er fantastisch uit en nu zeg je, ik zie je niet zitten. Zandvoort met Dolly Tempierik. <laughs> Ja, luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van 9 februari 2017. Met trots kondigde de gemeente aan dat u voortaan de vergaderingen van de gemeenteraad niet alleen kon meeluisteren, maar ook van afstand kunt bekijken. In de testfase liep alles gesmeerd. Dinsdagavond was het dan zover. Maar helaas, alle voorbereidingen en inspanningen vooraf ten spijt... haperde tijdens de eerste live-uitzending het systeem. Bijna 600 belangstellenden wilden de commissievergadering van 7 februari... met beeld en geluid meemaken. Dat zijn aantallen die, nog, die zij nog niet eerder hebben meegemaakt. Op de bijna 600 unieke kijkers van dinsdagavond... was de capaciteit van de verbinding niet berekend. De leverancier verzekert de gemeente dat in de herkansing op 28 februari... de vergadering van de gemeenteraad dus... de capaciteit voldoende zal zijn voor deze aantallen kijkers. Maar u kunt natuurlijk ook de vergaderingen beluisteren... via uw vertrouwde radiostation ZFM Zandvoort. In haar woning in de Van Galenstraat in Zandvoort... is een 87-jarige vrouw dinsdag opgelicht. Een oplichter zei dat ze van buurtpreventie was... en ging er vervolgens met sieraden vandoor. Het incident vond rond 5 uur middags plaats... De oplichter is een blanke vrouw met donkerblond haar van rond de 35 jaar. Ze droeg een zwarte jas en had een zwarte broek aan. De politie is op zoek naar getuigen. Bij de Zonnebloemlaan in Aardenhout is een oudere vrouw met haar auto het water ingereden. Het slachtoffer had gelukkig alleen natte kleding overgehouden aan het ongeval... en hoefde na controle in de ambulance niet mee naar het ziekenhuis. Het incident vond rond half drie plaats. Een bergingswagen heeft de auto uit het water gehaald. Op dinsdag 14 februari 2017 van half acht tot tien uur vergadert de Adviesraad Sociaal Domein in Pluspunt aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort. Iedereen in Zandvoort heeft inmiddels het Klossie Magazine Ode aan Zandvoort ontvangen. Mocht u onverhoopt toch nog geen exemplaar op de deurmat hebben gekregen... neemt u dan contact op met de administratie van het magazine via e-mailadres... administratie ode-aan.nl en dan krijgt u zo snel mogelijk alsnog een exemplaar gebracht. Dan een laatste berichtje. In de bibliotheek Zandvoort en Bloemendaal is er weer Peuterbiep dat betekent dat u met uw peuter lekker kunt komen luisteren, spelen en dansen. Tijdens de peuterbiep wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel en de woordenschat van kinderen... door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie en deze gebruiken ze ook als de muziek gaat, gemaakt gaat worden... en men samen gaat spelen of dansen. Voor ouders en oppassen is de op peuterbiep ook gezellig en leerzaam... Zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar. De leesbiep in Zandvoort is open 15 en 22 februari van 10 tot 11 uur ochtends. En de toegang is gratis. En eh, u kunt de bibliotheek vinden aan het Louis Davids Carré 1 in Zandvoort. Tot zover het regionale Nee hoor, nee, want ik heb er ook nog één. Oh jee. Ja, ja, ja. ik kijk mee. Ik heb er ook nog één. Maar hij is niet helemaal zijn antwoord, maar is toch wel belangrijk. Eh, bij een woning aan de Duke Ellingtonlaan in Beverwijk is vannacht ingebroken. De politie meldt op Facebook dat het gaat om een woning van een gezin met kleine kinderen. Er is een verdachte aangehouden, een 35-jarige Haarlemmer. Dat wou ik nog even vertellen.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 Maar zo nu en dan kan toch ook de zon wel heel even tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige oost- tot noordoostenwind. Het blijft overal licht vriezen met, een, met geen hogere temperatuur dan min 1 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Lokaal is een sneeuwbui mogelijk, maar de meeste plaatsen houden het droog. De wind waait matig uit het oosten tot noordoosten... en de temperatuur daalt naar waarde omstreeks de min 5 graden. Dan gaan we naar de dag van morgen want dan overheerst de bewolking en vooral later op de dag is een klein beetje sneeuw mogelijk. De noordoostenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de min 1 graden. Na morgen is er in het weekend een beetje sneeuw mogelijk, maar volgende week blijft het droog met oplopende temperaturen. Tot zover het eh, weerbericht volgens Rico Schreuder. verdrietig in de spiegel. Ziet haar ogen en het leven trekt aan haar voorbij. Ze is nu min of meer vergeten hoe het was toen ze geloofde in ons allebei. Aan de wand hangt nog een foto van een jongen met een brommer, dat was hij. andere kant een foto van een meisje met een lach en dat was zij. Ze is nu alleen de oude en de lach op haar gezicht is ze nu kwijt. Langzaam aan het dalen, druppels neer, verdrietig over De tranen van een vrouw. Tranen van een vrouw. Tranen van een vrouw. Ik denk ze terug herinneringen, vriendinnen en geluk, maar dat is nu voorbij. Het leven is een sleur geworden en onbezorgd geluk, dat is er niet meer bij. Soms gaat ze nog wel stappen met vriendinnen naar de kroeg, heel af en toe. Maar om elf uur moet ze gapen en ze gaat dan maar naar huis, is zo moe. Haar man ligt dan te slapen, het gevoel van samen lachen kwijt. Langzaam aan het dalen, druppels neer, verdrietig over jou. Wil of niet dat jij ze ziet, de tranen van een vrouw. mag niet huilen, dus daar zou je nooit tranen van zien. Toch? <laughs> of zoiets. Ja, dat is ook eens een keer beweerd, hè, ja, liedje. Ja, ja, ja. ja, Wie was dit? Dit was Peter Elders en eh, zijn nieuwe single Tranen van een Vrouw. Oh, wie is Peter Elders? Peter Elders is een, <laughs> een Twentse zanger. Een Twentse zanger? Een Twentse zanger, ja. Uit Almelo? Eh, uit, nou, niet, niet helemaal. maar helemaal uit Almelo? Ja, nee, niet uit Almelo. Oh, uit Hengelo? Ik, weet, ik weet het even niet meer Hengelo? Ja, ik weet het niet meer. <laughs> Wat zijn die nou? Weet ik niet. ik, heb pas terug een interview met hem gehad. Een hele aardige man. Oh Heel leuk. Ja, Heb jij een interview met hem gehad? Ja. Jij interviewt ook iedereen. Ja, joh. Ja. ik ben niet zo kritisch. <laughs> <laughs> ah, nee, sorry Peter. Dat verdient hij niet. nee. Ik vind het een leuk nummer. Oh. Ja, jij niet? Ehm, ben je niet erg onder de indruk? Eh, eh, ja hoor, het klonk goed. Ja toch? Ja. ik zal het toch? zelf nooit kopen, maar... Eh, nou nee, maar het is wel lekker om zo eens een keer te horen. Ja toch? Ja, ja. ja. het geheel niet slecht. Niet slecht. Tranen van een vrouw. Ja. Peter Elders. Yes. Nou, was het liedje van de Zuidkik. Ja. Uit de verantwoording van de directie. Nou ja, <laughs> dat is toch wel... apart trouwens. Je denkt van nou komt er een heel zwoel, prachtig nummer. Dan krijg je een rapper. Moet je opletten. Maar het is wel mooi. Apart. Uh, uh, only say it if you mean it in the morning. to me it seems a little more important To see if she be breezy with that easiness supporting Thought we get all caught up in the calling But the way that I was falling back in 09 Fidget but feeling it was gold time Sitting with my missus didn't show signs Lines that were mine kissing on that cold spine Love was all and hopeless for I focused on that cold sign Sitting with my bro Clef listening to most death Waiting on the day's pay promising to post checks But didn't have a bigger brother who would know best Melting on the inside trying not to show stress, but your choice. It was only your voice that could soothe me and save it. I'm showing your boys how to glow. Others grow, blowing your noise. So I stop and I thank you for showing those joys. Uh, Cause they were saying I'm the lucky one. Cause I was working with the change. Feeling the shame when the money comes. Uh, but I've been waiting in for days. So, and they would say when the others run. And she be waiting in the rain complain what the other's done. Uh uh-uh, uh, i will be the lucky one. Uh. Wish I could love you like I know I should. Waiting for better for forever while we're growing good. Feel like that young spun, living off my mum, saying it wouldn't be fun, but it's dumb, cause I know it would. Hoping to show it like the growing of the sunsets. one guess, waiting for the day that we were undressed. And say the days seem to fade as the fun gets. Few and far between, coming clean, coming one chest. Pressed like I put in the cider she was sipping. Uh, and we were drunk and she would listen. Longing for the later when you shaded her with kissing you colored all the numbers with the love that you've been missing. Now you are sitting different, uh, crippled in the heat. A little brittle from the evils that you speak. You see your deep, still you're wishing underneath in the sheep, but you need to keep it safe. Cause they were saying I'm the lucky one. Cause I was swagging with the change. Feeling the shame when the money comes. Uh, but I've been waiting there for days. So, and they would say when the others run. She be waiting in the rain. Can't complain what the others done. Uh uh-uh, uh, i will be the lucky one. net las over een eh, ontevreden klant. <laughs> ja. Ontevreden bij een, eh, naar, een eh, bordeel aan het Singel in Amsterdam. En hij was zo ontevreden dat dat hij voorbij een bordeel van dezelfde eigenaar liep... heb je geprobeerd en dat in de fik steek. Nou ja, dan was hij wel erg ontevreden. De politie was snel te plaatsen en die konden zelf het brandje blussen. En daarvoor hoorde u... Dan ben ik weer die naam van die man vergeten. Nou ja, maakt het uit. Het heet Mean in the Morning. En dit is Joe Brown. Dat is een leuk liedje. I see you in my dreams. Eh, dat is dan gewoon een van mijn, mijn allergrootste favoriete liedjes van de Small Faces. Hè. Ik vind het beste nummer wat ze ooit gemaakt hebben geweldig. Tin ja. Soldier was dat. Dat is ook toevallig. Wat? Ik zet net een liedje klaar van de Small Faces voor het volgende nummer van de Sidekick. Oh? <laughs> nou, ja. dat is toch goed? Ja, lekker toch? Lekker toch? Hebben, ze, hebben ze lekker twee keer. Maar uh, de Small Faces in dit geval nog met uh, Steve Marriott natuurlijk als uh, solozanger. Later zou Rod Stewart dat plaatsje op, nee, overnemen. En toen werd het Small eraf gegooid. En toen waren er nog de Faces. Met onder andere ook de huidige Rolling Stone Ronnie Wood in de gelederen. En Ian McLagan op orgel. En Kenny Jones zat er ook nog bij als drummer, als ik het goed heb. Nou, dat waren dus uh, aardig wat mensen. En een eh, lekkere band was dat hoor. De Small Face, lekker ruig en zo. Daarvoor hoorde u Joe Brown. En eh, dat was wel weer een leuk liedje. Dat heette I See You In My Dreams. En dat was ook voornamelijk erg bekend geworden. Ehm, omdat het als slotnummer fungeerde tijdens het eh, Concert for George in 2002. waarmee men een, de dood van George Harrison eh, herdacht in eh, de Royal Albert Hall. Op initiatief van onder andere Eric Clapton en Jeff Lynne en de zoon van George. En die Joe Brown die zong dit als afsluitend nummer. I see you in my dreams. Nou, prachtig mooi toch? Oké. Nou, nog één plaatje en dan gaan we naar het NOS-journaal van 1 uur. James Blunt. Love You Better.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 Hij is kennelijk, uh, hij is kennelijk ontevreden. Hij wil gewoon dat ze beter de best doet. Ja, nou, dat is ook, dat is ook een verheffend gedoe, zeg. Zit ik naar mezelf te kijken hier op een beeld. <laughs> Eh, verheffend, hoor. I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me. Love me better. James Blunt was dat en het was een uh, nieuwe plaat natuurlijk. En uh, wij gaan uh, naar het nieuws en het weer van de NOS van 1 uur.